Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland sluit niet uit dat het meedoet aan luchtaanvallen op terreurbeweging IS in Syrië. Maar Moskou stuurt in elk geval geen grondtroepen. Dat heeft president Poetin gezegd na een ontmoeting met de Amerikaanse president Obama. Ze spraken elkaar bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Rusland steunt president Assad, terwijl de VS vecht om Assad weg te krijgen. Poetin omschreef het gesprek met Obama als constructief, zakelijk en eerlijk. Volgens de Amerikaanse delegatie heeft Obama ook zijn zorgen uitgesproken over de kwestie Oekraïne. Maar over Oekraïne en de Russische steun aan de separatisten zei Poetin niets. De Italiaanse kustwacht heeft bij Libië gisteren ruim 1100 vluchtelingen uit de Middellandse Zee gered. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA moesten reddingswerkers 11 keer uitvaren om alle vluchtelingen in veiligheid te brengen. Volgende week wordt de militaire operatie van de Europese Unie op de Middellandse Zee uitgebreid. Schepen en vliegtuigen moeten het mensensmokkelaars veel moeilijker gaan maken vluchtelingen met boten naar Europa te brengen. De fractieleider van de PVV in Den Haag, De Jong, vertrekt uit de gemeenteraad. Hij gaat naar Brussel om de Europese fractie te ondersteunen. De Jong kondigt zijn afscheid aan op de website van de Haagse PVV. Waarom hij weggaat is niet duidelijk. Partijleider Wilders wenst De Jong op Twitter veel succes en noemt hem een kanjer. In Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn ruim 500 gevangenen ontsnapt. Onder hen zijn leiders van christelijke en moslimmilities. Strijdgroepen hebben kantoren van internationale hulporganisaties geplunderd. Zaterdag braken in Bangui rellen uit toen een moslim dood op straat werd gevonden bij een moskee. Uit wraak vielen moslims een christelijke wijk binnen. Bij onlust in het Afrikaanse land zijn sinds zaterdag ruim 40 mensen omgekomen. Het weer nog vannacht op veel plaatsen helder en fris. Minima tussen 4 en 7 graden. In het midden en oosten van het land kans op mist en de grond.